Lot Lewin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk is een trein op een schoolbus gebotst op een spoorwegovergang. Zeker vier kinderen zijn overleden. Er zijn 19 gewonden, van wie er zeven slecht aan toe zijn. Het gebeurde op een spoorwegovergang in de buurt van de stad Perpignan in Zuid-Frankrijk. In de bus zaten 30 kinderen. De slachtoffers zijn tieners tussen de 13 en 17 jaar oud. De Franse minister van Verkeer is samen met de directeur van de Franse spoorwegen onderweg